Schrijver Remco Kampert krijgt dit jaar de Gouden Ganzenveer. De prijs wordt uitgereikt aan mensen die veel hebben betekend voor het geschreven woord. Eerdere winnaars van de Gouden Ganzenveer zijn onder meer Adriaan van Dis, Joost Zwageman en Tom Lanois. Op 7 april krijgt Kampert de prijs uitgereikt. Het weer nog, zonnige periode, het blijft nagenoeg droog. Temperatuur vanmiddag ongeveer 6 graden. Morgen iets kouder. Dinsdag is het regenachtig en loopt de temperatuur geleidelijk weer op. Dit was het NOS Journal.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 Je zou zeggen, wat moet die Jaap Koper nou nog op deze zender? Want de nieuwjaarsrace is toch bezig? Nee, voor de vierde keer gaat hij straks pas om drie uur van start. Omdat, zoals de mensen die het misschien gemist hebben in het voorgaande, voorgaande uur... Kees Koning heeft eh, verteld dat het eh, gebruikelijk is dat we om drie uur starten en dat we eindigen in het donker om een uur of zeven. Dus eh, voor, de, voor zo'n man als ik, die dan ook nog het stukje moet schrijven voor de Zandvoortse krant, wordt het dus vanavond een beetje een latertje. Dat <laughs> is natuurlijk heel erg fijn. 10 minuten over één, inmiddels dus geworden bij de Muziek Boulevard. En eh, straks in het eh, programma tussen 2 en 5 in het eh, programma Zondag in Kennemerland zal er natuurlijk aandacht worden besteed aan die nieuwjaarsrace. En uiteraard zijn er ook nog allerlei andere onderwerpen. Dat hoor je straks allemaal van Aldo en Rudy die straks hier de studio gaan bevolgen met z'n tweede, Niet zo vol dus. En dan horen we natuurlijk wat daar verder nog meer in zit. Afgezien dan van een aantal auto's die een beetje rond gaan rijden op het circuitpark Zandvoort. Dus Ehm, straks eh, gaan we ook nog even wat eh, vertellen over de tour die Ravolva aan het doen is in Groningen. Want eh, ze doen dan weliswaar niet mee aan de Eurosonic Noorderslag ehm, ja, Tour. Of beter gezegd aan... ze zullen daar niet te zien zijn. Maar ze zullen wel in een kroegje te zien zijn. Of een aantal kroegjes. Dat heeft ook nog wel wat bijzonderheden. Dus daarover straks meer. En we gaan ook nog iets draaien van... ja, een Emuidense dus, eh, singer-songwriter. Zij heeft eh, in 2008 de grote prijs van Nederland gewonnen. En dan heb ik het over Fabiana Dammers. Want ook daar eh, is nog wel het een en ander over te vertellen. En natuurlijk zit er ook nog meer werk klaar. Maar dit komt dan vanuit de USB-stick. En dan nog maar hopen dat hij het doet ook. Dame die in november in Amsterdam de Amsterdam Popprijs wist te winnen. En ga proberen om haar een interview af eh, te nemen. Dat zal in Bergen Alkmaar zo'n beetje gebeuren, want daar komt ze vandaan. Ik heb het over Jori en haar nummer heet Secretly Sleeping. bottle of liberation. Now, where de Plank. Eh, ze komen uit eh, de Eimond, eh, IJmuiden, Velzenbroek, Amsterdam. Vlucht 13, vorig jaar hebben ze meegedaan in de voorronde van de Rob Hakta En ze kwamen er niet helemaal best vanaf. Maar dat weerhoudt mij er niet van om het te draaien. Uiteindelijk is het alleen maar daarentegen steeds beter met deze groep gegaan. Ze zijn zelfs nu zover dat er een heel compleet album al verschenen is... En eh, die kun je dan ook nog eh, terugvinden op iTunes. Eh, Patrick de Noord en zijn Kornuiten. Dus daarvoor hoorde je Jori met Secretly Sleeping. Ook met haar gaat het goed. Zoals gezegd in november van het afgelopen jaar won ze de Amsterdam Popprijs. En ze is driftig bezig om haar studie af te ronden. Onder andere aan het conservatorium. Ja, en dan heb ik het over het gedeelte popmuziek, om het maar zo te zeggen. Want ja, en daar eh, gebeurt het eh, meestal. En bovendien eh, zit het ook wel snor met het aantal optredens dat ze gaat doen over eh, de, het conservatorium. Een dame die daar eh, toch eh, ook nog wel eens les schijnt te geven. Ja, dat is geen onbekende in heel Nederland niet. Ze heeft zelfs ook nog uitstapjes gemaakt naar Amerika om te hopen of ze daar ook nog eens een keer doorbreekt. Maar het is wel een heel melodramatisch nummer, moet ik erbij zeggen.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 de inspanningen van Sean Reuser eh, gaat het een beetje goed met uh, eh, Ravolva. De band die in eh, de editie van 2008-2009 heeft meegedaan in de Rob Akda wordt. Drie man sterk, Bart van Zanten, Pieter van der Kruijf en Jozef Reuser denk dat het een broertje is van eh, de al eerder genoemde John. Ehm, wat heel erg eh, leuk is om te vermelden is dat ze dus eh, bezig zijn met de Harmonic Eurosonic Tour. Dat is dus voor de mensen die dus niet in staat zijn om bij Eurosonic Noorderslag dingen bij te zijn. Voor die mensen die wel een kaartje hebben. Ethereal is bijvoorbeeld weer wel te zien tijdens Noorderslag. Ze eh, is uit de, eh, de regio, uit de, Bollenstreek komen ze. Uit Lisse en eh, Nieuw-Vennep geloof ik zelfs nog. Dus daar komen ze onder andere vandaan. En zij waren degene die de laatste editie van de Rob Akda wordt wisten te winnen. Met daarbij nog de opmerking dat ze ook in december nog de grote prijs van Nederland in de categorie Rock Alternative winnen. Maar weer terug naar Ravolva. Voor die mensen die het dus niet bij kunnen zijn, die kunnen dus nog in allerlei kroegen terecht. En uh, eh, Ravolva speelt dus daar ook in een aantal, eh, ja, wat moet ik zeggen, een aantal tentjes. Hopscotch op 11 januari, dat is aanstaande, um, zeg ik goed, dinsdag. Dan woensdag in de drie uiltjes, eh, ook in Metropolis spelen ze. Dan weer een dag later, dat is op donderdag, de drie uiltjes. Dan de toeter en als laatste in Kaplan's Pub. Dat is zeg maar in de Zuiderstraat eh, de toetries, te vinden in de Turfsingel. En dan moet ik even heel goed kijken. Ik, eh, nou, ik kan dat, dat kan ik toch echt <laughs> bijna niet lezen. In ieder geval eh, is het de Botteringstraat. Daar moet, je, dan moet je zijn als je naar de Metropolis of de Drie Uiltjes wil, wil gaan. En daar spelen ze dus ook een keer. Zelfs, eh, zelfs eh, wel twee keer, geloof ik. De drie uiltjes eh, op 12 en op 13 januari. Maar wat nou zo bijzonder is... Ik kreeg van de week eventjes een berichtje van de jongens... dat ze in ieder geval ehm, spelen in een akoestische setting. Dus dat eh, maakt het ook wel heel erg eh, speciaal. En ze zijn er al mee bezig. Want eh, dat nummer wat je dus net hebt gehoord is wel erg stevig. Maar bijvoorbeeld dit. Kijk, dit kun je dus verwachten van ze als het gaat om een, om een wat akoestische uitvoering. En dan spelen ze dus gewoon met een cajon. Nou, een klein stukje laten horen. Hier is Full Better dat nummer klinkt leuk, hè? Dat, dat is dan zeg maar hun hun akoestische eh, uitvoering. En daar willen ze toch eh, meer wat eh, mee gaan doen. ik heb nog meer over deze band. wie zeer geïnteresseerd is, zou verstandig gaan doen om op 27 januari zeker naar CFM te gaan luisteren. En dan spreek ik weer een beetje voor eigen parochie. Want eh, tussen 8 en 10 s'avonds in het eh, programma Alternative FM, wat ik samen met Marcus van Dam doe, zijn de drie heren te gast. Dus eh, dan kun je wat meer horen van deze band. Dat allemaal heb ik dan eventjes keurig netjes verteld wat er allemaal, allemaal te doen is. Ehm, ik zei dat er nog heel wat al aanstaande is. Op 18 maart, ja, noteer het dan maar alvast. In eh, het patronaat eh, gaat de eerste album in première van deze band. Ja, deze band. Die hebben wij ook gehad in november van 2009. Eh, waren ze toen te gast. En dit is een beetje de laatste single die ze hebben. En ze zijn serious talented bij 3FM. Gaat goed met deze Haarlemse band. Ik heb het over Chef Special en Airplay. same song all day long on the radio. And I ain't saying, yo, play no chef on the radio. Cause yo, I hope that's what y'all waiting on. With the whole damn CD, sailors gone. We got labels waiting to rape us all. Ain't it so? It's the radio. It's gotta save us all, man. And I ain't gonna break your ball if you hit that goal with a fake ass song on the radio. I just hate it all. Don't take me high, don't take me low. Don't make me feel like flying. No, it don't make me warm, it don't make me cold. Don't bring me nothing first of all. Shit, y'all spin, I heard it all. Started on them DJs and these days Walking to the club with a briefcase Full of cheap taste Thinking 80 shit, give me a break Full of teen ages, easy fakers Those stuck up in the magazine pages Those who don't know what they need saying Let's go where the TV takes us Among those, some show They got some flow, we got newcomers Long goners, John Doe's Coke heads with long toes Pirates screaming, cats are stealing I know how that may sound a scene, But I'll be the chef with my own ingredient Seasick man, don't eat it. On the radio, get radio. Play me that On the radio, get radio. Oh no, don't wake me On the radio, get radio. Play me that On the radio, get radio. What do they pay you for? Not much at play, no music. Try to change it. What your friends say, I do it. Can't blame you. So much at play, no music. Try to change it. What your friends say, I do it even better how does walk through and all what to do. Shit, who to call? Is it you? Quick, what's the clue at all? Trying to get a little bit information, turn into a little bit inspiration. Shit, I'm facing, it's amazing. I miss the days that I spent like crazy. On the radio, yeah, the radio. Play me the same old shit. On the radio. ourselves, inflict our friends, inflicting lives, inflicting wars, cause it feels so je ziek bent is muziek de, de enige medicijn om dat eh, tegen te gaan. Eh, dit schreef eh, Fabiana Dammers op het moment dat ze zich helemaal niet lekker voelde. Je pakt een gitaar, je pakt ook nog eens een elektronische gitaar of een elektrische gitaar. En je gaat even wat musiceren en je denkt nou daar komt wel wat uit. En het is allemaal heel simpel. Je neemt het gewoon op in een slaapkamer. Nou, en dat gebeurde met dit nummer, Make Me a Hole. voor die mensen die zeer geïnteresseerd zijn, ook in de landelijke, op de landelijke zender is Fabiana Dammers deze week te horen in een eh, programma van eh, WNL. Wakker Nederland eh, gaat dinsdag op woensdag aandacht eh, besteden aan de muziek eh, voor de Dammers. Dus voor die mensen die eh, toch niet kunnen slapen, kunnen ze dan tussen 2 en 4 naar dat programma op Radio 1 luisteren. Ik zeg het er maar eventjes bij. Daarvoor Chef Special met Airplaying. 18 maart zal, de heren, zullen de heren zich gaan vervoegen bij het patronaat. Want daar is hun eerste albumpresentatie. Nou, dat wordt wat, eh, heren. Dat eh, zal best een uh, vuurwerk op gaan leveren. Want er gaan nog meer leuke dingen plaatsvinden. Ik heb zo even tussen neus en lippen doorgezien dat Brainbox op 14 mei gaat spelen. En Kees Mayfield, die komt ook. Ja, hmm, dat eh, wordt eh, een, eh, een, toch wel een beetje een avontuurlijk verhaal in het patronaat de komende tijd. Dus dat is allemaal wat op de agenda staat. Gewoon in Haarlem en omgeving. Die gaan gewoon daar terecht. ik vond het wel leuk. Toen wij 16 december geen uitzending hadden met Alternative M. Er stonden ineens twee man voor de deur. En die dachten van nou we gaan onze muziek een beetje promoten. Helaas. Ik was met een personeelsuitje. Marcus zat in Amsterdam. En Houses stond voor de deur. Voor een dichte deur. Maar dit is wat ze nog op cd hebben achtergelaten. Hier is Vester. Why should I ja, uit Lekkerkerk komen ze vandaan. Deze jongens eh, Duncan Idaho met uh, nummer Back... Nee, niet Backtracking. Eh, dat nummer dat heet Date with Destiny. grappig is die videoclip, die kun je zien op YouTube. En er wordt al eh, behoorlijk wat eh, bekeken, heb ik al eh, me laten vertellen. bovendien schijnen de heren druk bezig ook om hun merchandise zeg maar een beetje aan de man te brengen. Ze schijnen t-shirts te zijn in een Engelstalige en een Nederlandstalige opdruk. Of, beter gezegd, ze zijn ook met een website die Engelstalig en Nederlandstalig is. bovendien komen er nieuwe nummers aan op een nieuwe EP... Eh, er zijn eh, meer shows gepland, zo eh, vertelt hun, vertellen ze zelf op de, de website. meer dan in 2010. En er komt zelfs nog een tweede videoclip. Bovendien zijn er ook nog bijzondere verhalen te vertellen. En hebben ze zelfs nog een eigen webwinkel. Nou, heb ik genoeg reclame gemaakt voor deze band. Ik krijg er helemaal niks voor. Eh, maar goed, het is altijd wel even leuk om dat te, eh, te laten vermelden. En nou schijnen ze ook nog op eh, de huis, schijnen ze dus een doobie contest te hebben. Nou, ik weet niet wat, dat, waar ik daar allemaal weer voor onder moet verstaan. Maar misschien moet ik de broertjes van Zoestand toch maar eens even aan hun jasje gaan trekken. Dat wat betreft deze band Duncan Idaho. even wat weer bekende werk, vrienden. Want dit is ooit nog eens een keer gecoverd door Marilyn Manson. Maar ja, de originele uitvoering is eh, toch van deze eh, heren, eh, namelijk Deepest Mode. Don't be afraid. En ik las eh, dat eh, Liverpool ook weer een nieuwe trainer heeft. Roger Hodgson is eruit eh, gedonderd. En ze hebben nu Kenny Dalglish uh, aangenomen. Liverpool de stad van de Beatles. En dit was Hey Jude. Dat betekent zoiets als Hey meisje. En, niets anders dan dat. Het is Scous. Dat kan ook niet anders. Want Paul McCartney komt ook uit Liverpool. En nou denkt iedereen van, ga je dat nou nog redden? plaatje van een minuut. Ja, we hebben nog de Hillsinger EP van Kashmir Hakim. En die heeft ooit nog eens een keer een eh, nummer gemaakt... wat 1 minuut en 3 seconden duurt. Nou, of 1 minuut en 2. Hoe je het maar noemen wilt. Maar het is eh, tot aan het nieuws van uh, eh, 2 uur. Angels. En wat mij betreft graag tot de volgende week. Dag. Walking home, thinking back, missing our times. Oh, so fun laying on bed on the spread. Closing my eyes, see your face, butterflies. Curtain is closed, fighting time every night. And I'm not so sure how old Daniel will grow. I hope you guys do, cause your heart is so true. Still floats on your love when your wings surround me.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 Bij een brand in een psychiatrisch centrum in Tilburg is een man om het leven gekomen. De man van 28 had de brand zelf gesticht. Hij was gisteren in de kliniek opgenomen na een brand in zijn woning. Op advies van een psychiater had de politie hem gedwongen laten opnemen. Het is niet duidelijk hoe de man erin is geslaagd de brand te stichten in de kliniek te Tilburg. In Limburg zijn aanvullende maatregelen genomen in verband met het nog altijd stijgende waterpeil in de Maas. In de Roer is een aantal sluisdeuren gesloten om te voorkomen dat delen van Roermond onderlopen. Bij Itteren worden over een lengte van 200 meter demontabele kademuren neergezet en in andere plaatsen worden extra pompen geplaatst. Ook verder stroomafwaarts worden extra maatregelen genomen plan van het kabinet om een trainingsmissie naar Afghanistan te sturen stuit op veel weerstand bij de achterban van alle partijen. 70% van de Nederlanders is op dit moment tegen de voorgestelde missie, blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Bij de aanhang van geen enkele partij is er een meerderheid voor de missie. Het kabinet wil ruim 500 man naar Afghanistan sturen, onder meer voor het trainen van politiemensen. VVD en CDA zijn voor een meerderheid afhankelijk van de steun van oppositiepartijen, omdat gedoogpartner PVV tegen een nieuwe missie naar Afghanistan is. Ook de SP en de pvv Partij van Arbeid zijn tegen. GroenLinks, D66 en de ChristenUnie weten het nog niet. Uit de peiling van de Hond blijkt dat 77% van de achterban van GroenLinks tegen de missie is. Bij D66 ligt dat percentage op 59. Op het Europees kampioenschap Allround Schaatsen in Italië heeft Irene...